Zes uur. Mark Visser met het NOS-journaal. De meeste oppositiepartijen willen vandaag een debat over de ontstane situatie... na het plotselinge vertrek van de VVD-bewindslieden Opstelten en Teven. Partijen als SP, CDA D66 eisen van premier Rutte opheldering... over de deal die met crimineel Kees H. werd gesloten. De oppositie heeft begrip voor het vertrek... maar vindt het teleurstellend dat de Tweede Kamer niet met de bewindslieden heeft kunnen debatteren. Minister Opstelten en staatssecretaris Steven stapten gisteravond op. Opstelten zei dat hij de volledige politieke verantwoordelijkheid neemt voor de deal... waardoor Kees H. in 2001 een bedrag van 4,7 miljoen gulden aan zwart geld mocht houden. Opstelten heeft gezegd dat het bedrag veel lager was... en dat de stukken over de deal zoek waren. Maar gistermiddag werd bekend dat er op het ministerie toch een bewijs is gevonden. Premier Rutte zegt dat het kabinet twee gedreven vaklieden heeft verloren. Tot de provinciale verkiezingen wordt er geen opvolger voor opgesteld en Teven benoemd. Minister Blok voor Wonen neemt hun taken voorlopig waar. In Brazilië is een wet van kracht geworden die strafverzwaring voor moord op vrouwen en meisjes mogelijk maakt. Volgens president Rousseff sterven er in Brazilië elke dag 15 vrouwen als gevolg van geweld. Meestal is dat huiselijk geweld. Rousseff wil vrouwen en meisjes beter beschermen. Andere landen in Latijns-Amerika hebben soortgelijke wetten. Ook El Salvador, het land met het hoogste percentage vrouwenmoorden. In het noordwesten van Argentinië zijn bij een ongeluk met twee helikopters alle tien inzittenden omgekomen. Twee piloten en acht leden van een Franse tv-ploeg onder wie een topzwemster en topbokser. Zwemster Camille Mouffat won op de Olympische Spelen in Londen drie medailles, waaronder een gouden. En bokser Alex Vastin pakte op de Spelen van Peking het brons. Volgens de Argentijnse autoriteiten lijkt het erop dat de helikopters tegen elkaar aan zijn gevlogen. Het weer, hier en daar regen. En in de loop van de ochtend trekt die regen weg en wordt het droog. De zon breekt dan ook af en toe door en het wordt vanmiddag 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files, er zijn ook geen aangekondigde snelheidscontroles...